Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na de aflevering over The Voice zijn al heel wat meldingen binnengekomen. In januari werd die aflevering online gezet... en daarin werd duidelijk wat er allemaal voor grensoverschrijdende dingen gebeurde bij de talentenjacht. Na afloop begon de teller met meldingen direct te lopen... vertelde de voorzitter van een meldpunt voor de creatieve sector... gisteravond aan tafel bij Jinek. Inmiddels zitten we tegen de 120, geloof ik. En in de eerste drie dagen na de uitzending zaten we op 97. Mhm. En om even een vergelijk te geven... in heel 2021 waren het er precies 97. En dan ging het over een heel jaar. Ja. En die kregen we toen in drie dagen binnen. Het is volgens het meldpunt niet alleen mis bij de Voice... maar ook op andere werkplekken zoals in ziekenhuizen of op advocatenbureaus. Het regent al een hele tijd ontzettend hard in Zuid-Afrika. Door overstromingen zijn tot nu toe al 45 mensen omgekomen. Vorig jaar waren in dat gebied ook al problemen. Mensen die er wonen zijn boos op de overheid. Ze vinden dat die te weinig hebben gedaan om de waterafvoer goed te regelen. Nederland moet gauw in de bak met het maken van waterstof, vinden VVD en D66 willen dat voor elkaar krijgen door windmolens op de Noordzee. Op die manier hoeven bijvoorbeeld staalfabrieken geen Russisch gas meer te gebruiken... maar kunnen ze blijven draaien op waterstof. En er zijn vorig jaar minder mensen omgekomen in het verkeer. Het waren er 582, het laagste aantal in zeven jaar. Volgens onderzoekers kan dat komen doordat het minder druk was op de weg. Veel mensen bleven door corona thuis. En ook dit soort anti-alcoholreclames lijken zin te hebben. Moet je? Nee bro, ik ben kilo. Nog eentje? Psst. Hé, ging toch rustig aan doen? Nee, ik doe de rest van de avond tranquilo. Tranquilo! In Gelderland en Zuid-Holland ging het vorig jaar het vaakst mis in het verkeer. Zeeland is de provincie met de minste verkeersdoden. Het weer bewolkt, maar de zon weet overal wel even door te breken. Het wordt 15 graden in het westen tot 20 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer nog langzaam vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 heeft het meldpunt Morus 120 soortgelijke verhalen gehoord. Het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de creatieve sector... kreeg in de eerste dagen na de boosuitzending uitzending al net zoveel meldingen als over het hele jaar 2021. Drie op de tien mensen zeggen last van de inflatie te hebben, zegt INO Research.